omdat bemanningsleden positief zijn getest of in quarantaine zitten... Ook de Duitse maatschappij Lufthansa kan de komende tijd minder vluchten uitvoeren. De Omicron-variant van het coronavirus is inmiddels ook aangekomen op Curaçao. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen neemt er flink toe. Van 200 vorige week vrijdag naar zo'n 960 gisteren. De regering van Curaçao wil een verdere stijging tegengaan... door zo snel mogelijk iedereen van 18 jaar en ouder een boosterprik te geven. Vanaf morgen kunnen alle volwassenen op het eiland zo'n extra prik krijgen. Dit weekend komen 60.000 boosterprikken uit Nederland aan. De regering van Zuid-Afrika is verontwaardigd over de geplande veiling van de sleutel van de cel waarin oud-president Mandela gevangen zat. De sleutel was in bezit van Mandela's bewaker die later met hem bevriend raakte. De opbrengst wordt geschat op 1 miljoen euro. De minister van Cultuur van Zuid-Afrika zegt niet te kunnen bevatten dat het veilingshuis niet met de Zuid-Afrikaanse regering heeft overlegd. Het Veilinghuis had zich bewust moeten zijn van de pijnlijke geschiedenis van Zuid-Afrika en de symbolische waarde van die sleutel, zegt de minister. Een automobilist is deze week voor de negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. De bestuurder werd gepakt in Almere Buiten. Omdat het in drie jaar tijd de zoveelste keer is dat de bestuurder werd aangehouden... is de auto in beslag genomen. Het weer. In het noorden schijnt vandaag de zon en blijft het licht vriezen. In het zuiden valt eerst wat natte sneeuw en ligt de temperatuur boven nul. Morgen in het noorden koud met maxima rond de min 2 graden. In de rest van het land kan er wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file.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 Stom hè? Ik vind het wel lekker. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Oh, woman's gotta make her own. If this Christmas I'm alone. And no teardrops on my tree My reindeer's taking flight Here on this starry night I can feel the sky beneath my feet Christmas in the air I'll throw away my cares Cause it's Christmas in the air Walk into Central Park Making drum beats on guitars The kind of fun you get for free Even when my heart's in pain No mistletoe to hang I got my own sweet symphony daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale en streekradio. En deze week hebben we geen rondleiding langs een bepaalde week. Nee, het is kerst. En daarom een eh, kerstmuziekmuseum. Met daarin alleen maar kerst- en filmmuziek. Straks muziek uit een film van Pink Floyd uit 1982. En ook nog uit een Franse tv-serie uit 1965. En de muziek die je net hoorde is van Carole King. Christmas in the Air. Het is afkomstig van haar album A Holiday Carol uit 2011. En het nummer werd geschreven door Louise Guffin. En dat is weer de dochter van Jerry Guffin en Carole King. Ja, dus... Eh, talent heeft zij van haar ouders geërfd, absoluut. Maken van prachtige composities. Wat een vrolijk kerstlied, geweldig. Heerlijk. Straks ook nog eh, muziek uit een Amerikaanse musical animatie kerstfilm uit 1993. The Nightmare Before Christmas. Maar daarvoor eerst... hear the music. younger days when living for my life was everything a man could want to do. can still feel the breeze that rustles through the trees. And misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one no one ever told us about the sorrow. So. can you stop the rain from falling? you stop the that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, yeah, say, I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win, baby? can stop the rain from falling down. nakutakia krismas njema Merry Christmas! Sretan Božić. merry christmas 즐거운 크리스마스 보내세요. Merry Christmas! Het Muziekmuseum. It's Christmas. Merry Christmas. <laughs> laatste weekend van 2021. Het kerstweekend, eerste en tweede kerstdag. Het muziekmuseum is er ook. We hebben eh, film en kerstmuziek. Dit was eh, van een eh, band uit Groningen. Ja, zo simpel is het. Arling en Cameron, zo heten ze. Het is een band die hoofdzakelijk filmmuziek maakt. Dit was een liedje en dat heette Weekend. En dan nu muziek uit 1965 uit een Franse tv-serie. Het gaat hier om Belle et Sébastien. Het verhaal gaat over een zesjarig jongetje en zijn hond. Ze wonen in een dorp in de Franse Alpen dichtbij de Italiaanse grens. Sébastien woont bij zijn grootvader, zijn zus en zijn broer... wat zijn moeder stierf nadat ze hem had gebaard op de dag van Sint Sebastiaan. De roman wordt een jaar later geschreven na de originele Franse televisieserie uit 1965... En de roman zelf leidde uiteindelijk weer tot een Japanse anime in 1981 en een aantal Franse films.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 Een speciale kerstuitzending deze kerstdagen. Laatste weekend van 2021. We draaien hoofdzakelijk kerstmuziek en filmmuziek. Nu muziek uit de film The Wall van Pink Floyd. En wel het nummer wat niet in zijn volledigheid op het originele dubbelalbum terecht kwam. Deze LP kwam uit in 1979. De film komt uit 1982 en is geïnspireerd op het album. De rolprent laat de opbouw en de ondergang van een metaforische muur zien. De hoofdpersoon in het verhaal is Pink. Het is een depressieve rockster. Pink verliest beetje bij beetje zijn denkvermogen en brengt zichzelf uiteindelijk voor het gerecht. De rechter oordeelt dat de muur omver moet worden geworpen. Aan het einde stort de muur met een grote laatste klap in elkaar. En de film eindigt dan ook met drie kinderen die in het puin van de gevallen muur aan het spelen zijn. Onder deze laatste scène van de film horen we het nummer Outside the Wall. Op het album The Wall staat een versie van ongeveer anderhalve minuut. Voor de film is het nummer opnieuw opgenomen en duurt bijna vier minuten. the ones who meest bijzondere liedjes van Stevie Wonder... uit het album Fulfilling Nest First Vanelli uit 1974. Het liedje heet They Won't Go When I Go. En het bijzondere is dat hij het schreef na een auto-ongeluk... wat hij kreeg in 1973. Hij speelde het live op 7 juli 2009... tijdens de herdenkingsdienst van Michael Jackson. vrienden, je luistert naar het Muziekmuseum deze twee kerstdagen 2021. We hebben kerstmuziek en filmmuziek. En dan nu filmmuziek uit een kerstfilm, The Nightmare Before Christmas. Bijzonder is dat deze animatiefilm volledig in stop-motion is gemaakt. Het vertelt het verhaal van Jack Skellington, de koning van Halloween Town. Hij ontdekt Christmas Town en wil ook kerst vieren in Halloween Town, wat uitdraait op een gruwelijke eerste kerstdag. Danny Elfman schreef de liedjes voor de film en deed de zangstem van het hoofdfiguur Jack Skellington. Een van de liedjes is What's This, gezongen door Danny Elfman. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? And throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? Monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, I've got to know. Christmas time? Hmm. The Music Museum. Merry Christmas. Genomen voor MTV Unplugged op 7 februari 1993. Neil Young was dat, met Like a Hurricane. Hij speelde het op een compacte orgeltje. Ja, niet een heel groot kerkorgel, nee. Ze hadden een speciaal daarvoor in de studio gezet. Muziekvrienden, we zijn er doorheen. Ik laat jullie achter met een boodschap van Boudewijn de Groot. Wat geweest is, is geweest. Een van zijn mooiste nummers. Het liedje kwam overigens nooit in de top 2000 terecht van NPO Radio 2. Iedere nieuwe lente is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood, het oudjaar is voorbij. Ik voel het nieuwe licht, ik verander van gedachten. Ik volg een nieuwe liefde, ik verander van gezicht. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Maar in de nacht van het oudjaar wacht de zeis van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf mijn muziek. Ik volgde weer het verkeerde spoor. Ik heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven en veel te veel gevraagd. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. is, is geweest. Eens komt de tijd dat het niet meer hoeft voor mij, want de lente is dood, het nieuwe jaar is voorbij. Ik voel hetzelfde licht, maar het zal niets meer veranderen. Ik volg mijn oude liefde en ik denk aan haar gezicht. 3FM jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.